Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kunt even geen stories maken of appjes sturen... want Instagram, Facebook en WhatsApp hebben last van een wereldwijde storing. Alleen al in ons land hebben tienduizenden mensen aangegeven dat ze er last van hebben. Het zijn alle drie diensten van Facebook. Dat bedrijf laat op Twitter weten dat ze er alles aan doen om de boel zo snel mogelijk te fixen. 22 actievoerders van Greenpeace zijn opgepakt nadat ze in de Rotterdamse haven demonstreerden tegen reclame van gas- en oliebedrijven. Wij liggen hier met een schip in het water en we hebben mensen die in kano's zitten. We hebben allerlei kubussen en een lijn en daarmee blokkeren we eigenlijk eh, het scheepverkeer naar de raffinaderij. De actievoerders willen een miljoen handtekeningen verzamelen zodat het Europees Parlement gaat kijken naar een verbod. Beschuit met roze muisjes in diergaarde Blijdorp. Daar is een zeldzame Maleise tapir geboren. De moeder was ruim een half jaar zwanger en is afgelopen weekend bevallen van het kalf. De dierentuin maakt het nieuws vandaag op Dierendag bekend. Twee aardbevingen in Groningen vandaag. Vanochtend vroeg in Zeerijp. Die beving had een kracht van 2,5. En vanmiddag was er een beving 10 kilometer verderop in Appingedam. Die had een kracht van 1,8. Toch kijken Groningers zelf er niet echt meer van op, vertelt deze verslaggever van RTV Noord. Natuurlijk, mensen schrikken altijd van zo'n aardbeving. Het wordt omschreven als een vrachtwagen die door het huis rijdt eh, bijvoorbeeld. Maar toch wat gelaten van ja, het hoort er wel een beetje bij. En ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Eh, dit jaar alleen al 40 aardbevingen. Toch was vandaag de, de zwaarste. Volgens het KNMI hebben de bevingen van vandaag waarschijnlijk niks met elkaar te maken. En het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog vanavond. Er zijn veel opklaringen.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 omdat hun album toen Spotlight album was. Dit was Chapel Heart en That's a Redneck Summer Night. Je luistert nog steeds naar de Nashville Radio Show. En wat hebben we nog allemaal voor je klaarstaan? Uiteraard, de Nashville Spiegelplaat komt voorbij. We hebben nog twee nummers van het Spotlight album. De Maandartiest komt voorbij. Gospel Country, Bluegrass. Kortom, van alles en nog wat. En natuurlijk ook de digitale brievenbus. Want die mogen we natuurlijk ook niet vergeten. Muziek hebben we klaarstaan van Travis Dalton die uit Canada komt. Hij is daar al lang geen onbekende meer en won daar al diverse awards. Zijn nieuwste single heeft hij zelf geschreven. En hoe hoe dat klinkt ga je nu horen. Dit is Somewhere. I guess it's one of those nights Moon just doesn't seem so bright Fog hanging in the sky Getting rid of the feel of summertime I can see my breath in the cool night air No fires blazing, no one's round to hear it's just me and my guitar Hanging out under the stars The fog gets thicker Or that might be in my mind from All those drinks, it's 2 a.m. I started drinking at 5 Coyote howl plays a lonesome chord in the air Brings back memories of the times what you're doing somewhere. I'm not saying you're on my mind all the time, but sometimes my heart rewinds to a day I've got your hand in mine, driving across that county line. started drinking at five. Coyote howl plays a lonesome chord in the air. Brings back memories of the times I had, and it makes me wonder. Seasons change, though I wish that they'd stay the same. Late at night, find your a.m. I started drinking at 5. Coyote Howell plays a lonesome chord in the air. Brings back memories of the times I had and it makes me wonder. you're doing somewhere dat was Travis Daughter met Somewhere. En later in dit uur gaan we nog één keertje terug naar de digitale brievenbus. Maar nu gaan we naar muziek uit Nederland. Dit is duo John en Inke Dit is Believing. I don't remember how I got here. When my rose-colored glasses disappeared. Sometimes my fingers they can lose touch. Start letting go of everything I love. When I got the feeling that my prayers have hit the ceiling, and those are darker days. once was and all I could be. When I've forgotten, babe, you remind me. When I got the feeling. bij de Nashville Radio Show. En we gaan nu naar de Nashville spiegelplaat. Daarvoor gaan we naar het origineel uit 1988. En in 2021 werd er een hele andere versie opgemaakt. Het, het is een liedje over de truckdriver Charlie... die na 30 jaar achter het stuur te hebben gezeten met pensioen gaat... om tijd met zijn vrouw door te brengen. Dit jaar kwam het album en de film The Ice Road uit... en nam Carly Pierce een versie op van het nummer. Maar het origineel is van Cathy Mattea. Je gaat twee keer luisteren naar 18 Wheels en A Dozen Roses. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Charlie's got go watch. Don't seem like a whole lot. After 30 years of driving up and down the interstate. But Charlie's had a good life. And Charlie's got a good wife. after tonight, she'll no longer be counting the days. 18 weeks lot of catching up, a little at a time. With pieces of the old dream, they're gonna light the old flame. Doing what they please, leaving every other reason behind. driving up and down the interstate But Charlie's had a good life And Charlie's got a good en A Hard Life Makes a Good Song. En volgens mij eh, is dat wel zo met zowel bluegrass, folk Amerikanen als country muziek. Je haalt gewoon alles uit het leven en daar maak je gewoon een liedje van. En Kospol, daar gaan we nu weer naartoe. Ik zat even te kijken. Ik denk, wat gaan we nu weer doen? We gaan naar de Kendalls. Vader Royce en dochter Jeannie eh, vormen samen de Kendalls, Een country duo die van 1969 tot 1998 diverse singles en albums uitbrachten. Een van die albums is een country gospel album met daarop Let's All Go Down to the River. Let's all go down to the river. the lane de kentels en Let all go down to the river. En dan vraag ik me eigen af, ja, wat is dat dan bij die rivier? Dat vertellen ze dan weer niet, hè? Heel jammer. We gaan eh, naar muziek van onze maandartiesten En dat zijn in de maand oktober de Eagles. Eh, in juni 72 kwam het debuutalbum uit. Dat werd genoemd naar de band. En het eerste nummer van dat album hoorde je al in het eerste uur. Het nummer dat je nu gaat horen werd geschreven door Glenn Fry... en zijn toenmalige buurman Jackson Brown. Dit is eh, Take It Easy. Dit is de Nashville Maandartiest. Well, I'm running down the road trying to loosen my load.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 En daarvoor gaan we naar Colorado voor muziek van Matt en Madeline Sugar. Dit is A Late Walk. by going forth, by picking the faded bloom of the last remaining aster flower to carry again to you, of the last remaining aster flower to carry again. dat waren Matt en Madeline Sugart en A Late Walk. Ik zei toen straks dat we nog één keer naar de digitale brievenbus gaan. Maar dat klopt helemaal niet. We gaan nog twee keer. We gaan eerst naar België. En dat doen we met de nieuwste single van Aina Rose. Die kregen we binnen. En ehm, ja, het is eigenlijk een vrolijk, romantisch liefdesliedje geworden. En je hoort daar ook wel wat bluegrass invloeden in. En hoe dat klinkt ga je nu horen. Dit is Sound of Love. Please don't go pushed my nieuwe single van Aina Rose uit België. En dat nummer heet Sound of Love. En van uh, typische muziek gaan we naar outlaw country. Dat is toch ook weer iets heel apart. Cody James is dit en Must Be The Whiskey. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. No, I'm not going crazy, but lately my head and my heart seem to be at least a million miles apart. And my heart says to love you, my head says to like my heart is too afraid to tell my head what it's done. I know that it could never be the way it was. Even though you'll be the death of me, I can't give you up. Too much is not enough. It's not the love, it's not the lust that grips me. It must be the whiskey. I should have said All the pain that comes with hating the mess you've made of yourself I know I'm chasing rainbows Thinking I could make it work But the fact is that my actions speak louder than my words And it only makes it worse Thinking of her Thinking she'll forgive me It must be the whiskey breath and loneliness has got the rest. I've got nothing left within me. Sometimes it hits me whenever I'm a little tipsy. Oh, it hits me whenever I'm a little tipsy. It must be the wish be the whiskey. En dat was Cody Jinks hier bij de Nashville Radio Show. Ook al een stem die ik wel heel erg mooi vind klinken. We gaan naar het Spotlight album. En dat is het, eh, dat is niet het debuutalbum, maar de debuut EP moet ik netjes zeggen. Long Time Coming van de Amerikaanse zangeres Sandra North. Je gaat achter elkaar luisteren naar Southern Man en daarna Try Again. Dit is het Nashville Spotlight album. Remember nothing never knew de twee laatste nummers van de debuut-EP van Sandra North. En dat heet Long Time Coming. En we gaan nu verder met muziek van Frankie Lane. En eh, Frankie, hoe heet ze ook alweer? Jezebel. Oh, oké, okay, dankjewel. Jezebel. If ever devil was born without fear of home. home it was you, Jezebel, it was you. If ever an angel fell, Jezebel, it was you. Jezebel, it was you. If ever a pair of eyes promised paradise, deceiving me, grieving me, leaving me blue. Jezebel, it was you. The devil's plan was made to torment man. It was you. To the bed it you. Twould be better. Frankie Lane met Jezebel. En er komt weer een eind aan de show. We hebben alles weer gehad de afgelopen, afgelopen twee uur. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb er eentje voor je klaarstaan in de digitale brievenbus.